Ik de Hark met het NOS Journaal. Het beperken van de hypotheekrenteaftrek bespreekbaar worden. Dat zei oud-VVD-leider Ed Nijpels in het programma Eva Jinek op zondag. Hij vindt dat de partij het zich niet meer kan veroorloven om straks vast, strak vast te houden aan de maatregel. De hypotheekrenteaftrek belemmert jongeren om een huis te kopen omdat ze zich dat tegenwoordig nauwelijks kunnen veroorloven. Middel dient het doel niet meer, zei Nijpels. Ook oud-minister Hogevoors van de VVD zei twee weken geleden dat hij verwacht dat de partij iets gaat doen aan de hypotheekrenteaftrek. Een Indonesische student die zich woensdag in brand stak voor het presidentieel paleis in Jakarta is aan zijn verwondingen overleden. De man van 22 had brandwonden over vrijwel zijn hele lichaam en stierf gisteravond laat in een ziekenhuis. De student was in Indonesië een bekende mensenrechtenactivist. Waarom hij zichzelf in brand stak is onduidelijk. Volgens Indonesische media riep hij luizen tegen de regering, maar de politie zegt dat het onderzoek nog loopt. Staatssecretaris Atsma noemt de uitkomst van de klimaattop in Zuid-Afrika voldoende. Volgens hem is er een akkoord met uitzicht op een bindend klimaatverdrag. De bijna 200 landen hebben afgesproken dat ze verder gaan praten over het terugdringen van broeikasgassen. In 2015 moet er een nieuw klimaatverdrag liggen. In de Australische plaats Perth heeft zeilster Marie Bouwmeester de wereldtitel veroverd in de Olympische laser radiaalklasse. De 23-jarige zeilster eindigde in de afsluitende race weliswaar op de vierde plaats, maar haar koppositie in het eindklassement kwam daardoor niet in gevaar. Zeiler Pieter Posma won in Perth een zilveren medaille in de Olympische finklasse. Het weer dan nog eerst droog, maar in de loop van de dag steeds meer wolking. Temperatuur 4 graden in het oosten en een graad of 7 in het westen. Vanavond vanuit het westen regen, morgen eerst buien, later op de dag droger en zonniger. De dagen daarna is het onstuimig met veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Venendaal. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn wordt geflitst tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen. Maar ook op andere plaatsen kan geflitst worden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee.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 En dat is in de jazzwereld ook leuk omdat er veel geïmproviseerd wordt en daar de mooiste dingen gebeuren. Welkom in het tweede uur van ZFM Jazz op deze zondagochtend. Dit was Chris Barber met uh, Ottilie Patterson die eh, eh, zong een opname uit 1958. Dat is een mooie stap naar een orkest uit Frankrijk dat eh, ook in deze stijl speelt. Het orkest van Jacques Doudel. En die hebben een heel mooi nummer van Charles Trenet op de plaat gezet. Menil Montant. que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église, où les mariages allaient gaiement. Quand je revois ma vieille maison grise, où même la brise parle d'antan Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Au jour passé, je vous revois un rendez-vous, une musique, des yeux rieurs, tout un roman, tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais nous montons c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient Quand je revois ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan, elle me raconte comme autrefois de jolies au jour passé, je vous revois un rendez-vous, une musique, des yeux rires tout un moment, tout un moment d'amour poétique et pathétique, et Een Swing onmiskenbaar de big band van Count Basie. Dames en heren, de studio van ZFM die ligt midden in het centrum, vlak tegen het gashuis Hofje aan. En hoe leuk is het niet om eh, actie te mee te maken van luisteraars. Zo werd er een half uur geleden op ons raam geklopt en een... Eh, aardige mevrouw uit het gashuishofje wenkte ons en vroeg ons mee te komen naar de overkant van de straat en drukte ons eh, ongeveer 60, 70 LP's in de hand en zei dat we daar heel veel plezier moesten mee hebben en dat hebben we. Er zit heel veel jazz bij, dank u wel en we gaan, het gelijk, eh, eh, we gaan er gelijk iets mee doen mevrouw. een van de LP's, daar staat de big band van Les Brown op en hij heeft als zanggroep de Ames Brothers. En zij spelen en zingen het prachtige nummer Undecided. You say it's yes and then it's no You say you'll stay and then you go You're undecided now So what are you gonna do? First you say you do And then you don't And then you say you will And then you won't You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no. And when you say you stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence and it doesn't make much sense Cause you keep me in suspense and you know it you promised to return when you don't I really burn. Well, I guess I'll never learn, and I sure will. If you got a heart and if you're kind, then don't keep us apart. Make up your mind. You're undecided now, so what do you got? First you say you do and then you don't, no you don't And then you say you will and then you won't, no you won't You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play and then it's no, then it's no And when you say you stay, that's when you go, when you go You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence it doesn't make much sense Cause you keep me in suspense And you know it You promise to return When you don't I really burn Well I guess I'll never learn And I'll show it If you got a heart And if you're kind Then don't keep us apart Make up your mind You're undecided now So what are you gonna do? You say it's yes and then it's no You say you'll stay and then you go You're undecided now So what are you gonna do? Undecided, Les Brown en his band of renown met zang van The Ames Brothers. We hebben vandaag een uitzending, dames en heren, met eh, ehm, diverse presentatoren. En in het eerste uur hoorde u al eh, onze eigen Zandvoortse Adam Spoor. Eh, die niet alleen vandaag presenteert, maar vandaag ook gaat spelen aan met zijn quintet. Ja, dat is eh, vanmiddag. Hè? Van, en waar ga jij spelen? Oh, <laughs> om drie uur vanmiddag in de Rusthoek in Bloemendaal. Oh, ja. Nou, dus uh, de Rushoek is nog steeds bezig, doet het al jaren. Wij ja. kondigen regelmatig aan dat daar allerlei eh, muziek is. En allerlei stijl en vorm. Leuk om dat te horen. En doe jij nog meer eh, de komende tijd in het Zandvoort? We, gaan weer een beetje actief worden in Zandvoort natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk jarenlang op zondagmiddag bij Café Alex gespeeld op het Gassersplein. Helaas heeft hij de geest gegeven. Maar we gaan volgende week, onthoud het, volgende week vanaf 4 uur live spoor 5 in het wapen van de Zandvoort. Nou, En hoe klinkt spoor 5? Kun je dat ook laten Nou, dat kan, kan je zo horen, want ik heb net eh, even aan de techniek een eh, cd'tje gegeven. En er staat op eh, een compositie van onze pianist Frans van Tongeren. En dat heet Fiesta Domestica. gespeeld door het Ramsey Lewis Trio. Een live opname uit 1965. En dan gaan we nu naar een heel ander chapiter. Ik kwam in de platenkast tegen een cd van Jimmy Scott. Jimmy Scott is een Amerikaanse zanger die eh, geboren is met het Kalman-syndroom. Dat als gevolg heeft, dat is een eh, genetische afwijking, als gevolg heeft dat zijn eh, stem eh, een hele hoge contra-alt is gebleven zijn hele leven. Hij is klein van stuk gebleven en heeft een hele hoge stem, maar kan geweldig zingen. In het orkest van ehm, Lionel Hampton werd hij aange aangekondigd als Little Jimmy Scott, omdat hij zo klein was. Hij is inmiddels 86, treedt nog steeds op. Op uh, YouTube zijn nog recent opnamen. Geweldig, indrukwekkend. We gaan hem nu horen in een uh, song Everybody Needs Somebody. een eh, vol, volkomen harmonie van de linkerhand en de rechterhand. Natuurlijk Al Garner Trio. Opname uit 1954. We gaan nu naar iemand die mag dit programma niet ontbreken. Chad Baker met het nummer The Lady is a Tramp. Chad Baker, The Ladies a Tramp. Dat is een nummer dat we natuurlijk allemaal kennen van eh, de heer F. Sinatra. Die dat eh, eh, wereldwijd bekender heeft gemaakt. En Sinatra is ook de, een, een, lichtend voorbeeld voor onze Adam. En het is niet gewoonte dat we hier steeds reclame gaan maken. Maar omdat we toch een gevarieerd programma hebben vandaag gaan we nu Adam laten horen. In een opname Waarvan de titel natuurlijk heel mooi is. One for the baby and one for the road. It's quarter to three There's no one in the place Except you and me saw seven of Joe I got a little story I think you should know We're drinking, my friend To the end Of a brief episode Make it one for my baby And one more for the road I know the routine Put another nickel in the machine kind of bad. Can't you make the music easy and sad But I could tell you a lot But it's not in a gentleman's code one for my baby and one more for the road You never know it but buddy I'm a kind of poet and I've got a lot of things I like to say if I'm gloomy Please listen to me Till it's takes away Well, that's how it goes And Joe, I know you're getting Anxious to close thanks for the cheer I hope you didn't mind My bending your ear But this torch that I found It's gonna be drowned Or it's gonna explode Make it one for my baby And one Louis Jordan with On the Sunny Side of the Street. that sheep on the Sunny Side of the Street. En jazz kent vele facetten. Zo kun je ook natuurlijk stukken opnemen met een, eh, eh, met een eh, DJ. En dat is natuurlijk ook wel heel aardig. Dan krijg je een leuk product, speciaal geschreven. Bossa Adamo. met Back to Black. Helaas is ze niet meer onder ons. Wij gaan verder met Lou Rolls, de jarige van vandaag, met A Natural Man. You know, there was a time when if someone told you to do something, you did it. Bam, right on, no questions asked. It was yes sir and yes ma'am, you never said no. you know? <laughs> but you know, things are changing nowadays. It's a new day, babies. Folks want to take their own lives into their hands and make their own choices. No longer do they want to go along with the program because everybody says right. You know what I mean? Let me tell you what I'm talking about. You see, because I don't want no go watch for Natural. dames en heren luisteraars. Onder de klank van Lou Rawls nemen wij afscheid van u. Het was een eh, zeer gevarieerde uitzending, mogen we wel zeggen. Eh, bedankt voor het luisteren. En volgende week zondag zijn we weer van de partij met eh, weer uitgekiende en mooi en interessant jazzmuziek. Dankjewel. Tot dan. en stuur u allemaal fijne dagen en...